Eerder zei de farmaceut zelf al dat er mogelijk een derde prik nodig is om je op de lange termijn goed genoeg te beschermen tegen corona. Ga niet zwemmen in de Limburgse rivier De Roer. Die waarschuwing doet het waterschap. Want door de overstromingen van twee weken geleden... is er een kans dat je de ernstige ziekte botulisme oploopt. Ondertussen worden de oevers van de rivier in Limburg schoongemaakt. Want die liggen door de overstromingen vol met bijvoorbeeld koelkasten en schoenen. Deze spullen horen gewoon niet in de natuur. En dieren moeten er ook eh, niet aan gaan knabbelen of eten. Of ook vooral niet in blijven vasthangen. Het meeste deel hiervan belandt in de verbrandingsoven. Door heftige regenbuien zijn in het noorden van Italië overstromingen en aardverschuivingen. In sommige provincies geldt er een noodtoestand. Voor zover bekend zijn er nog geen slachtoffers gevallen. Gisteren ging het al mis rond het Como-meer, waar de brandweer ruim 100 keer moest uitrukken. Straten raakten geblokkeerd en mensen kwamen vast te zitten in hun huis. Morgen wordt opnieuw noodweer verwacht in het noorden van Italië. En in de tweede voorronde van de Champions League heeft PSV in Turkije met 2-1 gewonnen van Galatasaray. Een kwartier voor het einde moest PSV met 10 man verder. Commentator Arno Vermeulen. PSV staat met 2-0 voor, maar moet wel met 10 eh, man verder. Bos Kakli gaat in de achtervolging op Diakne. Een invaller bij Galatasaray. Toucheert hem van achteren licht, dat is waar. Maar de Italiaanse scheidsrechter Irati geeft hem daar geel voor. En eh, hij had al eerder in de wedstrijd geel gekregen. Uiteindelijk werd het dus nog 2-1. Vorige week won PSV thuis in Eindhoven ook van Galatasaray. En dus is de club door naar de volgende voorronde. Het weer vanavond op veel plaatsen droog.